uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft een man van 35 opgepakt... vanwege het steekincident van gisteravond. Toen werden een jongen van 13 en twee meisjes 10 gestoken... in een drukke winkelstraat in het centrum van de stad. De drie slachtoffers kenden elkaar niet. Ze konden na een bezoek aan het ziekenhuis weer naar huis. De opgepakte man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn motief is nog onduidelijk. Nederland speelt in de poolfase van het EK voetbal voor mannen van volgend jaar... in ieder geval tegen Oekraïne en Oostenrijk. De derde tegenstander wordt pas bekend na de play-offs voor de eindronde in maart. De poolwedstrijden van Oranje staan gepland op 14, 18 en 22 juni... en worden allemaal gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Vanwege het 60-jarig bestaan van het Europees kampioenschap... wordt het toernooi in heel Europa gehouden. Curaçao heeft tientallen illegale Venezolanen uitgezet. Advocaten probeerden de uitzetting te voorkomen bij de rechter... maar de zaak is niet behandeld. Volgens advocaten zitten er veel mensen bij die bescherming nodig hebben... maar bij wie de zaak niet is onderzocht. Daarom willen ze de zaak opnieuw aankaarten... bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. De Curaçaose minister van Justitie zegt dat alle ongedocumenteerden zijn gehoord... en dat alles volgens de regels is gegaan. Terugroep IS heeft de aanslag in Londen van gisteren opgeëist. Op de London Bridge stak een man op willekeurige voorbijgangers in. Twee mensen kwamen om, drie anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. Hij was een veroordeelde terrorist van 28. Het weer vannacht en morgen vroeg lichte vorst en kans op gladheid. De dag begint mistig en bewolkt. Later morgen wel kans op zon bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB.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 11788 wat langer, dus ik geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is. Mm, mm, mm. En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar. buy myself fast cars just so I can drive them real fucking slow. I like my own company, company I don't need rockin', let's put it all you give me that step by step? Won't you give me that step by step?